Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die in Ohio probeerde een kantoor van de FBI binnen te dringen is overleden. Hij bezweek aan zijn verwondingen nadat de politie hem had neergeschoten. De gewapende man probeerde de afgelopen dag het FBI-kantoor in de stad Cincinnati binnen te komen. Toen het alarm afging sloeg hij op de vlucht. Volgens Amerikaanse media gaat het om een man van 42... die mogelijk ook betrokken was bij de kapitoolrellen van begin vorig jaar. De FBI krijgt momenteel veel kritiek van aanhangers van oud-president Trump... vanwege de doorzoeking van een huis van Trump afgelopen maandag. Schiphol gaat reizigers compenseren die door de chaos op de luchthaven hun vlucht hebben gemist. Dat heeft Schiphol afgesproken met de Consumentenbond en het tv-programma Max Vakantieman. De regeling geldt voor reizigers die tussen 23 april en 11 augustus hun vlucht hebben gemist door de lange wachttijden bij de veiligheidscontroles. Schiphol vergoedt alleen kosten die niet op een andere manier vergoed worden, bijvoorbeeld door een luchtvaartmaatschappij of reisverzekering. Volgens de luchthaven zijn er op dit moment zo'n 1500 claims binnen. Het WK voetbal in Qatar begint een dag eerder, op 20 november. En het Nederlands elftal speelt niet langer de openingswedstrijd. De groepswedstrijd van gastland Qatar tegen Ecuador is een dag naar voren gehaald. Zodat rond dat duel ook de officiële, officiële openingsceremonie met een grote vuurwerkshow kan plaatsvinden. De eerste groepswedstrijd van Nederland tegen Senegal blijft op 21 november staan. Het weer, vannacht is het helder, minima tussen 14 en 18 graden. In de ochtend warmt het weer snel op. Het wordt dan weer 30 tot 33 graden met volop zon. Alleen op de Wadden is het enkele graden koeler.